actie Journalisten van Channel 4 deden zich voor als medewerker van een Amerikaans bedrijf. Ze vroegen of de parlementariërs lobbywerk wilden doen en daar hadden ze tegen betaling wel oren naar. De drie Labour-leden werden door hun eigen partijleiding geschorst. Zelf vinden ze dat ze niets verkeerds hebben gedaan. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël het recht heeft om te bouwen in Jeruzalem. Jeruzalem is geen nederzetting, het is onze hoofdstad, zei Netanyahu. Hij is in Washington voor een conferentie van een pro-Israëlische lobbygroep. Hij begon niet expliciet over het omstreden plan om 1600 nieuwe huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Dat plan stuit op felle internationale kritiek. Later vandaag geeft de Israëlische leider in Washington nog een ontmoeting met president Obama. In het oosten van China heeft een man op een basisschool acht kinderen doodgestoken. Vijf leerlingen liepen steekwonden op en zijn in het ziekenhuis opgenomen. De dader werd na de aanval gearresteerd. Hij zou een voormalige arts zijn die psychische problemen heeft. De school in de Chinese provincie Fujian werd gesloten. Alle kinderen werden naar huis gestuurd. Reizigersvereniging Rover wil een aparte OV-chipkaart voor groepen, zoals schoolklassen. Volgens Rover is het niet praktisch dat leerlingen nu op schoolreis één voor één moeten in- en uitchecken. Scholen in Rotterdam zouden steen en been klagen omdat de school opdraait voor de kosten als leerlingen vergeten uit te checken. Een nieuwe kaart waarmee een groep in één keer kan inchecken moet de problemen wegnemen, vindt Rover. Eerste divisieclub Veendam is gered van een faillissement. Drie sponsors hebben een akkoord bereikt met het bestuur van de club. Ze nemen alle betalingsverplichtingen over en daarmee is het voortbestaan van Veendam voorlopig veiliggesteld.